9 Dan het wel met het NOS-journaal. In Leg is tijdens een mis in de Rooms-Katholieke Nicolauskerk stilgestaan bij het ongeluk van prins Friso. Bij de dienst waren prinses Mabel met haar moeder en zussen aanwezig en ook koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima woonden de dienst bij. Tijdens de mis werd een gebed opgedragen aan de prins en ook stond er een kaars met een foto van Friso. Er werd gevraagd te bidden voor het herstel van prins Friso. In de Rooms-Katholieke kerk in Leg werden de familie en de vrienden ontvangen door de burgemeester en zijn vrouw. In een jeugdgevangenis in het Drentse Veenhuizen heeft brand gewoed. De gevangenis maakt deel uit van een groter complex. Het vuur brak uit in het woongebouw De Veenpoort. De brand is inmiddels onder controle. De hulpdiensten waren met groot materieel uitgerukt. Er zijn geen gewonden en het vuur zou zijn aangestoken door een van de jeugdgedetineerden. Het regime van president Assad heeft hard uitgehaald naar de Syrië-conferentie gisteren in de Tunesische hoofdstad Tunis. Op de staatstv werden alle oproepen die daar zijn gedaan categorisch van de hand gewezen. Op de top, vrienden van Syrië, werd het regime van president Assad opnieuw opgeroepen direct een eind te maken aan het geweld. Ook willen de 60 landen die bijeen waren dat het Syrische regime humanitaire hulp toestaat in Homs. Een oproep op de conferentie om de Syrische oppositie te bewapenen wordt door Damascus beschouwd als het financieren van terrorisme. Die oproep kreeg gisteren overigens geen steun. In de eredivisie heeft NAC vanavond gewonnen van ADO Den Haag. Het werd in Breda 4-0, onder meer door twee doelpunten van Santi Kolk. Er zijn vanavond nog drie wedstrijden, die zijn nog aan de gang.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 Bijzonder goedenavond. Het is vandaag zaterdagavond. En je hoort alleen hier. Tot aan middernacht. Mij, Mario Zandvoort. En straks vanaf het, eh, vanaf het tweede deel. DJ Mauzo in de mix. En nu de eerste uur. Een beetje een lekkere mix van dance en R&B.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 Maar het schijnt dat er weer terug eh, gaat komen. Wat we liever niet hopen. Nou, misschien jij wel. Voor de kinderen is het leuk. Maar om naar je werk toe te gaan en dat soort dingen. Voor de oudere mensen is het toch altijd een beetje minder, hè? Hoor de heerlijke muziek van Gers Pardoes. Pardoe heet die man. Gers we Samen met zeg met bagage dragen. Je moet het houden. Ik, eh, ik kan het wel zeker waarderen. Dan vol muziek van Kelly Rollup en Down for Whatever. En daarvoor natuurlijk die mooie plaat van de Studio Killers met Ode oh to the Bouncer. Kan er wel eens de hit van 2012 kunnen worden. Maar ja, we zitten er net pas in, hè. Twee maandjes. Dus het is altijd maar afwachten wat we nog meer dit jaar gaan krijgen voor muziek. CFM Zandvoort, de Nightwalk. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht met de grootste dance en het eerste uurtje. Een mix van dance en R&B. En dat doen we zo meteen met Rio, featuring Eugene met Animal. Doet het ook heel erg goed, maar We Wiz Khalifa met Young, Wild and Free.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 Too easy with the deal, we get insane. tussen 9 en middernacht. Met het eerste uur een mix van dance en R&B. En dan een tweede en derde uur DJ Mauzo in de mix. Met zijn Global House Vibes. En nog even een beetje nieuws. Eindelijk gaat het dan gebeuren. Brad Pitt en Angelina Jolie gaan deze zomer trouwen. Volgens laatste geruchten gaat het deze zomer toch echt gebeuren. Brad Pitt en Angelina Jolie geven elkaar dan eindelijk het ja-woord. Angelina zouden in het 16e eeuwse kasteel gaan trouwen. In een 16e eeuwse kasteel gaan trouwen. Dat meldt een anoniem bron. Brad en Angie willen het voorlopig nog even geheim houden. Ze zijn samen aan het bedenken hoe ze dit nieuws wereldkundig kunnen maken. Nou, bij deze <laughs> weet waarschijnlijk iedereen het al. En uh, Miley Cyrus barst uit haar broek. Of ze heeft zich in de broekmaat vergist tijdens het winkelen. Of ze heeft net iets te veel gegeten, maar een losse broek van Miley Cyrus ligt er niet om. Afgelopen donderdag werd Mari in haar woonplaats gesignaleerd toen ze van plan was om een vette hap te gaan halen. En waarschijnlijk zaten de jeans van Miley zo strak dat ze maar een paar knopen open heeft gemaakt. Helaas was ze vergeten haar broek weer netjes dicht te kropen voordat ze de auto uitstapte. En natuurlijk op het internet zijn die kiekjes te vinden. En dan moet je even gaan naar eh, www.dailymail.co.uk En dan kijk je naar, eh, dan klik je aan TV Showbiz. En dan vind je dat artikel eh, A Genius Way to Just Stay Comfortable. Miley Cyrus leaves skin tight trousers unbuttoned to drive to the lounge. Ja, moet maar gewoon even kijken. En dan, dan kan je het ook gewoon even zien. En er gaan weer rare geruchten rond. Echt noem het maar een halve waarheid. Maar zonder een sexy kiekje of zelfs een hele film... tel je vandaag de dag niet meer mee in showbizland. Nou ja, Pamela Anderson hebben we gehad, Paris Hilton, Kim Kardashian en ook Jay lo eh, we zijn er al voor geweest. Maar nu is ook Adele eindelijk aan de beurt. Volgens verschillende media wordt er, eh, werd er van de week een filmpje de wereld ingestuurd... waarin de zangeres in vol ornaat te bewonderen zou zijn. Maar wie Adele te bewonderen is, met wie, dat is niet bekend. Maar dat kan natuurlijk ook een trucagefoto zijn. Hè? Dus eh, dan weet je het, of het echt is of niet. Ik kan het je helaas niet vertellen. CFM Zandvoort, terug naar de muziek. Op dit moment een van mijn favorieten. Lloyd featuring Andre 3000 en Lil Wayne met Dedicated to My Ex.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 Voor de muziek van Rihanna, tezamen Jay-Z met Talk That Talk. Daarvoor muziek van uh, Dimaro, Rosette, eh, Futuring Culprit met Ready For Tonight. Daarvoor Licky Lee met I Follow Rivers. En daarvoor horen we die fantastische plaat van Lloyd Futuring Andre 3000 samen met Little Wayne. Met Dedicated to My Ex. Ik weet niet of je het van de week gehoord hebt, hè, maar eh, het hele Koningshuis zit op dit moment in, eh, ja, in de Alpen. Ja, in Leg hebben ze dat huis, hè. Want ja, misschien heb je het van de week gehoord, maar eh, Friso die, ja, die was met een paar vrienden op de verkeerde kant van de piste, om het maar zo te zeggen. En ja, daar was een lawine en dan lag hij onder. Gelukkig is hij binnen, binnen, ja, gewoon binnen 20 minuten gevonden. Hij is gereanimeerd, maar kritieke toestand. Een of andere schedelfractuur of iets dergelijks, maar de hele familie is vrij vrijdag naar uh, ja, die kant op gegaan. Ze waren over een plan die kant op te gaan. Want elk jaar de hele familie, het hele, de hele Koningshuis viert er altijd een beetje vakantie. Lekker skiën. Maar ja, nu is het een beetje een, uh, ja, beetje een duigen gevallen. Dus eh, ja, kritieke toestand. We leven allemaal mee met uh, en natuurlijk het hele Koningshuis. Dus het is allemaal een beetje vervelend, hè. Het is erg extreem, die, die lawines daar op dit moment. Zie je, we Zandvoort. Muziek. Daar was ik natuurlijk naar je radio te luisteren. Zometeen Lisa Lisa en de Cold Jam. Maar let the beat hit hem. Een oud plaatje in een nieuw jasje. Maar eerst die Chris Brown. Featuring Kevin McCall met Strip. En is een nieuw plaatje van de man. Like a trucker, nice thighs, nice and you know I can't forget about your face, but don't none of that matter.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 Daarvoor hoor die muziek van Lisa Lisa en Cold Jam met Let the Beat Hit 'em. En ook nog Chris Brown tezamen met Kevin McCall met Strip. CFM Zandvoort, de Nightwalk iedere zaterdagavond hier op CFM Zandvoort. Iedere zaterdagavond het eerste uur een mix van dance en R&B. En het tweede en derde uur DJ Mouse en zijn Global House Vibes. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Nog een paar stukjes muziek en dan is het weer tijd voor het nieuws, weer en verkeer. Nou, verkeer doen we hier niet aan. Ja, ik zit bij <laughs> meerdere stations en daar is het eigenlijk standaard rieltje. En dan krijg je aan het eind van eh, het nieuws krijg je ook nog eens eh, de, de file-informatie. Als die er überhaupt is, of uh, eh, informatie Maar volgens mij hebben we dat hier niet, hè? Nee. In ieder geval, zometeen nog muziek van Kraantje Papi. Die komt er als eerste aan met Waar is Kraan? T-Pain, Nio, Armin van Buren.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 This must be her song, dancing like ain't nobody else in here. Sexy as she wanna be, and she dancing next close to me. I said, please excuse you, stepping on expensive shoes. That's how I feel. a perfect ten.